Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk is een oud-militair opgepakt die thuis 180 zelfgemaakte explosieven had liggen. Zijn motief is niet bekend. In de woning van de man van 53 vond de politie explosieven in verschillende soorten en maten... 11.000 euro aan cash en meerdere vuurwapens. Ook lag er zo'n 20 kilo poeder waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. De woning staat in Barzac, ten zuidoosten van Bordeaux. In België komt een verbod op roken en vepen op terrassen. Dat verbod gaat in 2027 in. De Belgische minister van Volksgezondheid wil het aantal rokers terugdringen... en ook meteen het vepen aanpakken. Wie wordt betrapt met een sigaretje op het terras kan een boete krijgen... en ook horecaondernemers kunnen worden bestraft... als ze bijvoorbeeld asbakken op tafels zetten. Volgens Omroep VRT zijn Belgische horecaondernemers het niet eens met het verbod. Ze spreken van een donkere dag voor de keuzevrijheid. Bij een brand op een boot in Congo zijn gisteravond zeker 107 mensen om het leven gekomen. Reddingsteams konden ruim 200 opvarenden redden. Bijna 150 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de brand op de boot is niet bekend. Het is het tweede bootongeluk in Congo deze week. Woensdagnacht zonk een motorboot waarbij 86 mensen om het leven kwamen. Bij een grote verkeerscontrole in Os heeft de politie 600 boetes uitgedeeld. Ook werden drie mensen aangehouden drie voertuigen in beslag genomen... en werd 80.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De politie haalde auto's en kleine vrachtwagens van de weg. Die werden vervolgens onderzocht op verborgen ruimtes... waar drugs of geld in waren verstopt. De politie wilde met de controle ondermijning aanpakken. Ook werd een pand in Uden doorzocht. Daar vond de politie drugs, geld en een verboden wapen. Het weer, vannacht enkele buien. In de ochtend op de meeste plaatsen wat zon... maar in de loop van de ochtend meer bewolking en opnieuw regen.